playing games with my heart With my heart My heart I should have known from the start beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Then I, I realize that she's really gone for good.